Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. De enorme treinstoring rondom Amsterdam werd veroorzaakt door een kapot onderdeel in het computersysteem. Wel ProRail. Door de storing stranden honderden reizigers zondagavond in en om Amsterdam. Alle treinverkeer rondom de hoofdstad wordt geregeld vanuit Utrecht. Vanaf morgen pakt Amsterdam het weer op, maar ook dat gaan reizigers merken, zegt ProRail. Vrijdag vanaf middernacht ongeveer tot zaterdag eh, zaterdagochtend vroeg. Dan eh, gaan er geen treinen omdat we weer van Utrecht, de uitwijklocatie, naar Amsterdam, de verkeersleidingspost. Alle partypeople die moeten dus eh, maar even iets anders verzinnen om terug naar huis te gaan vanuit Amsterdam. Of iets eerder al terug de weg naar huis inzetten. Of toch inderdaad kijken naar alternatief vervoer. De snelweg vanuit Breda richting België is dicht. De ANWB zegt dat er een brandende vrachtwagen staat na een ongeluk. In beide richtingen is de A16 nu dicht. Het is niet bekend wanneer die weer open gaat. Dit weekend rijden er vanwege het mooie weer extra treinen richting de stranden. Vanaf vrijdag op het traject tussen Haarlem en Zandvoort. En de Strandexpress gaat rijden. Die is van een vervoersbedrijf uit Den Haag en gaat naar Scheveningen. En ook vanuit Amsterdam gaan er twee treinen per uur rechtstreeks naar Zandvoort. En in Almere begint de voetbalkoorts op te lopen. Je ziet steeds meer jonge inwoners in shirtjes van Almere City lopen... nu de voetbalclub voor het eerst in de Eredivisie kan gaan spelen. En een van de jonge supporters, Ivy, loopt ook door de stad met een City-shirt. En zij is vooral fan van speler Thomas Pol. Ik hou van iemand met eh, wit haar en gewoon, hij heeft gewoon een knap gezicht. Heb je hem wel eens ontmoet? Nou, heel vaak. Als we gewonnen hebben, komt Paul altijd even bij mij langs. Dan sta ik voor dat hek. Dan zeg ik de hele tijd, Paul, Paul, Ja, wie weet brengt Ivy geluk. In Almere zijn ze in elk geval al bezig een kampioensfeest te plannen. Het weer, het is zonnig. Vanmiddag wel kans op een onweersbui in het oosten en zuidoosten. Het is 20 tot 27 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staan een file op de A5, hoofddorp richting Amsterdam. Tussen Knopen de Hoek en de aansluiting met de A4 is de vertraging 20 minuten. Wat komt er een ongeluk? De rijbaan is daar dicht. Omrijden kan via de A9 en dan de A4. Op de N99, Den Helder Den Oever, is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is daardoor in beide richtingen dicht tussen Den Helder en afrit Anna Polona.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 Cama, cama, cama, baby. Te digo con disimulo que tengo la camisa negra y debajo tengo el difunto. A enterrártelo cuando quieras, mami negra, ya tu amor no me interesa. Lo que ayer me supo a gloria, hoy me sabe a pura miércoles por la tarde y tú que no llegas, ni siquiera muestras señas. Y yo con la camisa negra y tus maletas en la puerta, mal parece que solo me quedé fue pura solita tu mentira, qué maldita mala suerte la mía, que aquel día te encontré por beber del veneno malevo de tu amor. Yo quedé moribundo y lleno de dolor, respiré de ese humo amargo de tu adiós y desde que tú te fuiste yo solo tengo, tengo la camisa negra tengo el alma. Yo por ti perdí la calma y casi pierdo hasta mi cama.